Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse zangeres Tina Turner is overleden. De queen of rock'n'roll Turner brak door in de jaren 50... en scoorde met name in de jaren 60 hit na hit met haar man Ike. River Deep, Mountain High en Proud Mary zijn ook nu nog veel gedraaide evergreens. Na een huwelijk vol geweld scheidden ze van Ike en ging solo verder. Dat leverde wereldhits op als What's Love Got To Do With It en Simply The Best. De afgelopen drie jaar speelde in Utrecht een musical over haar leven. Tina Turner overleed in haar huis in Zwitserland. Ze werd 83 jaar. Het nieuwste staakt het vuren in Soedan is na twee dagen geschonden. Het Soedanese leger en de RSF-militie hadden afgesproken om de wapens neer te leggen... na bemiddeling door de VS en Saoedi-Arabië. Vandaag werd weer met artillerie geschoten ten noorden van Khartoum. En ook zou een gevechtsvliegtuig zijn neergehaald. Het was de vierde poging om de gevechten in Soedan te stoppen. Door het geweld zijn honderdduizenden Soedanezen op de vlucht geslagen. Meer dan 860 burgers zijn omgekomen. Abortus blijft voorlopig in het wetboek van strafrecht staan. De Tweede Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond en omroep BNN-VARA om het uit het strafrecht te halen. Maar er kwam geen meerderheid voor. Abortus is strafbaar, maar er is een belangrijke uitzondering. Als een arts of een kliniek de abortus doet, dan mag het wel. En dat komt erop neer dat er bijna nooit iemand voor abortus wordt vervolgd. Een Nederlandse man met een gedeeltelijke dwarslesie kan weer lopen tijdens, dankzij een team van Zwitserse en Franse neurowetenschappers. De 40-jarige Gertjan Oskam kreeg een digitale brug waardoor zijn hersenen weer kunnen communiceren met zijn ruggenmerg. Hij kan weer lopen door simpelweg eraan te denken. De groep neurowetenschappers denkt ook na over andere toepassingen. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht is het een graad of 6.